Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag is Prinsjesdag, een van de belangrijkste politieke dagen van het jaar. In de Koninklijke Schouwburg leest de koning de troonrede voor. Daarin staan de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar... De eerste woorden, die weten we al. Die zijn namelijk altijd hetzelfde. Leden van de Staten-Generaal. Maar verder is deze Prinsjesdag anders dan andere jaren, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Als je puur naar de pracht en praal kijkt, niet. Vrouwelijke politici zullen weer hoedjes dragen. Iedereen eh, zal netjes gekleed gaan. Maar als je inhoudelijk kijkt, dan is het wel anders. Want door de val van het kabinet eh, is het eh, de bedoeling dat ze terughoudender zijn in beleid maken. En dat zul je ook zien. vandaag zullen dus minder nieuwe plannen gepresenteerd worden. Nou, dan nog even naar Den Haag. Daar gaat het allemaal gebeuren vanmiddag. De straten zijn al schoongeveegd, dranghekken staan klaar. En helemaal vooraan zag WNL deze vrouwen daar al klaar staan. Ja, dat klopt. Twee uur ging de wekker en eh, om kwart over zes eh, kwamen we aangefietst. Jullie komen helemaal uit Hardenberg. Waarom willen jullie hier zo vroeg zijn? Eh, nou ja, om het mee te maken. Het is inmiddels een beetje een traditie geworden. Het is al de vierde keer inmiddels dat we hier staan. En uh, ja, vind het gewoon mooi om die koetsen voorbij te zien komen. En eh, dit keer is natuurlijk de eerste keer van eh, Alexia. Dat vinden we ook leuk om te zien. Nou, ze moeten wel nog even geduld hebben. De glazen koets met de Royals komt pas na één uur voorbij. Ander nieuws, er waren vannacht een hoop knallen in ons land. Twee bij woningen in Amsterdam en Weesp. En er was ook weer een explosie in het centrum van Winschoten in Groningen. Deze verslaggever van RTV Noord nam na afloop een kijkje. Het is hier stil, het is natuurlijk ook midden in de nacht. Het enige wat er toch echt aan herinnert is de politieafzetting met daarachter een politiebus en ook nog een bus van de onderzoeker die alle sporen probeert vast te leggen. Er raakte niemand gewond. In Breda ging het ook mis. Vijf mensen moesten een huis uitvluchten omdat er iets brandbaars naar binnen was gegooid. Een Amerikaans zoekteam heeft de resten gevonden van de straaljager... die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken zijn gevonden op het platteland van de staat South Carolina. De piloot wist te ontkomen met zijn schietstoel. Hij ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er nou misging met de straaljager. En het weer vanochtend droog en best wat zon. Later trekt het wel dicht en kan het ook flink gaan regenen en waaien. Vooral aan de kust in Noord-Holland. Het wordt 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files in onze regio tussen de 50 kilometer die er in totaal staat. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. 10 minuten op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dus Oesgeest en Kaagdorp rijden het langzaam over 7 kilometer. 10 minuten vertraging op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Leimuiden.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 De meeste Nederlanders vinden dat de politiek meer met zichzelf bezig is... dan met het oplossen van de problemen in het land. Nog maar een derde van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politiek... blijkt uit onderzoek van Ipsos. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berens. In de media verschenen artikelen over ambtenaren die het hadden over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen door Berens en zijn medewerkers. En het is een spannende dag voor het IJsse IJsinga Planetarium in Franeker. Het oudste functionerende planetarium ter wereld hoort vandaag waarschijnlijk...